Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Nederland gaat het na de eerste dag van de NAVO-top in Wales. Het bondgenootschap gaat fondsen opzetten om het leger van Oekraïne te ondersteunen. Nederland zal één van die fondsen leiden. En daarbij gaat het om de verbetering van de logistiek en van de aankoop van materieel. De regering trekt daar voor de komende twee jaar 400.000 euro uit. Rutte benadrukte in Wales dat Nederland niets voelt voor wapenleveranties aan Oekraïne. De jeugdtrainer van hockeyclub HGC in Wassenaar heeft bekend dat hij jarenlang heeft gefilmd in de dameskleedkamer. Op de beelden zijn honderden meisjes en jonge vrouwen te zien. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat er materiaal op internet is geplaatst. Dinsdag houdt de club een besloten informatiebijeenkomst voor de leden. En daarbij zullen ook vertegenwoordigers zijn van politie, gemeente en jeugdzorg. Bij een explosie in een flat in Diemen bij Amsterdam zijn twee doden gevallen. Twee mensen worden nog vermist en er zijn 15 gewonden. Volgens de politie ging het om een gasexplosie die werd veroorzaakt door werkzaamheden. Door de ontploffing ontstond een grote brand. Hulpdiensten rukten massaal uit en het flatgebouw is zwaar beschadigd. Nederlands elftal heeft met bondscoach Guus Hiddink een slechte start gemaakt. Oranje verloor in Bari een oefenwedstrijd tegen Italië. Dat werd 2-0. Al na 10 minuten stond het Nederlands elftal op achterstand. Bovendien kreeg Bruno Martins Indy een rode kaart en moest het veld verlaten. Dinsdag speelt Oranje de eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië. En de film Lucia de B van regisseur Paula van der Oest is de Nederlandse inzending voor de Oscars van volgend jaar. De film gaat over verpleegster Lucia de Berk, die ruim zes jaar onterecht in de gevangenis zat na beschuldiging van meervoudige moord. De zaak wordt nu gezien als een grote gerechtelijke dwaling. Half januari wordt bekend of Lucia de B wordt genomineerd voor de beste buitenlandse film. Het weer vannacht in het zuiden wat bewolking. Verder is het helder. Morgen eerst geregeld zon. Dus in de middag meer bewolking in het oosten en het zuidoosten. Dan een aantal buien, mogelijk met onweer. En het wordt dan 23 tot 26 graden.